Thijssen met het NOS-journaal. Bij de regio en gemeente... De Partido krijgt volgens de eerste uitslagen zo'n 27 van de stemmen. De sociaal-democratische PSOE is tweede geworden met 25 De radicaal-linkse beweging Podemos, die voor het eerst meedeed... is in enkele regio's derde geworden. Podemos was niet overal verkiesbaar. De militante Sjaïtische beweging Hezbollah gaat meer meevechten in de burgeroorlog in Syrië. De leider van de beweging, Sheikh Hassan Nasrallah, vindt dat het regime van president Assad meer moet worden gesteund vanwege de recente opmars van IS en Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Hezbollah vecht al twee jaar mee aan de kant van de regeringstroepen van Assad. In Polen zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, heeft zijn nederlaag toegegeven en Duda met zijn zegen gefeliciteerd. Volgens exit polls kreeg Duda 53% van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Er was een tweede verkiezingsronde nodig omdat geen van beide kandidaten twee weken geleden de vereiste 50% van de stemmen wist te halen. Duda zit in het Europees parlement voor de partij Recht en Rechtvaardigheid. De Amerikaanse actrice Anne Miara is overleden. Miara speelde in tal van tv-series die ook in Nederland te zien waren. Zoals The Love Boat, Sex in the City en King of Queens. Naast televisie schitterde Miara ook op het witte doek. Zoals ze te zien in films als The Boys from Brazil, Zoolander en Night in the Museum. In de laatste twee films speelde ze samen met haar zoon, acteur Ben Stiller. Miara is 85 jaar geworden. Het weer wisselend bewolkt en enige tijd regen.